Jeroen van Kam met het Journaal. Duitsland heeft tot nu toe 260 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. In de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is een derde vliegtuig geland met aan boord Duitsers... en Afghaans personeel dat voor Duitsland heeft gewerkt. Gisteravond is een vergelijkbare operatie om Nederlanders en Afghanen te evacueren mislukt. Het grote vrachtvliegtuig dat daarvoor bedoeld was is vertrokken met maar 40 mensen aan boord. De Afghanen die aan boord wilden werden tegengehouden door de Amerikanen... en de Nederlanders hadden moeite met het vliegveld bereiken. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende jaren maximaal 20.000 Afghanen opvangen. In het eerste jaar worden 5.000 mensen opgenomen... bovenop de 5.000 Afghaanse tolken en andere medewerkers die voor de Brit hebben gewerkt. Groepen die extra gevaar lopen onder het bewind van de Taliban... zoals vrouwen en religieuze of etnische minderheden, krijgen voorrang. De EU zal alleen samenwerken met de nieuwe Taliban-regering als fundamentele rechten, zoals de rechten van vrouwen, worden nageleefd en het land geen vrijplaats wordt voor terroristen. Dat zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. De VN wachtte af wat er van de belofte van de Taliban terechtkomt. Op de eerste persconferentie na de machtsovername deden de Taliban een aantal beloften over de rechten van vrouwen, de vorming van een inclusieve regering en het respecteren van de persvrijheid. De woordvoerder zei wel dat media de Taliban niet moeten tegenwerken. Het dodental van de aardbeving in Haiti is opgelopen tot 1941, melden de autoriteiten. Nog lang niet alle ingestorte huizen en gebouwen zijn doorzocht door reddingswerkers. Daarom zal het dodental naar verwachting nog verder stijgen. De reddingswerken worden bemoeilijk door de komst van tropische storm Grace... die over het land raaste. De neerslag leidde op sommige plekken tot overstromingen... die vooral overlast veroorzaken voor mensen die hun huis verloren door de beving... en nu in een tent bivakeren. Het weer vannacht is bewolkt, maar blijft het de meeste plaatsen droog.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 And I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so sore. I gotta take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss, undying passion unites our souls. Together we swim swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. That's right. Keep my dreams alive until the right time.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 Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen. Het is zo mooi. Most grateful you shots is jouw keuze ZFM. to feed his family, got to steal.